Autoriteiten gingen eerder uit van tien vermisten. Dat aantal werd naar beneden bijgesteld. Toen bleek dat een aantal wintersporters net op tijd was ontkomen aan de lawine. Er zijn zo'n 200 hulpverleners op de been om de vermisten te zoeken. Ook zijn helikopters en getrainde honden ingezet. De 26-jarige Nederlander die vanmorgen vroeg in het centrum van Antwerpen zwaargewond uit een auto werd gegooid, is buiten levensgevaar, maar niet aanspreekbaar. Politie vond de man in de buurt van de Grote Markt samen met een 20-jarige landgenoot. Op welke manier hij betrokken is, wordt nog onderzocht. De auto waar het slachtoffer uit was gegooid, werd later teruggevonden in de buurt van Middelburg. De politie heeft vanmiddag een 16-jarige jongen aangehouden... in verband met een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost afgelopen vrijdag. Toen werd een 17-jarige jongen doodgeschoten. Eerder werden al twee mensen aangehouden... maar die bleken niets met de schietpartij te maken te hebben. Zij worden nu gehoord als getuigen. Het busongeluk gisteren in het noordwesten van Spanje... heeft aan zeker zes mensen het leven gekost. De bus reed in de regio Galicië van een brug af... en kwam 75 meter lager in een stromende rivier terecht. Hulpverleners hebben de chauffeur en een van de passagiers weten te redden. Duikers van de politie hebben het wrak verder onderzocht... maar niemand meer aangetroffen. Neonazi Job Glimmerveen is overleden. Tussen 1974 en 2000 leidde hij de extreemrechtse Nederlandse Volksunie. Deed het mee aan de lokale en landelijke verkiezingen, maar wist nooit een zetel te behalen. Glimmerveen haalde verschillende keren het nieuws, onder meer door het openlijk verheerlijken van Hitler. Job Glimmerveen is 94 geworden. Het weer tot besluit. Komende nacht koelt het af tot een graad of 7 en trekken nog een paar buien over het land. Ook morgenochtend buien, mogelijk zelfs met onweer. In de loop van de middag breekt de zon door.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 All my sorrows are out of sight. As long as I got you to keep me warm at night. Caress me sweetly, don't let it fade away. I need to shimmy and shake with you in Monterey. Cause it's okay. Alright. Gonna raise the glass together, we're celebrating tonight great escape. Yeah. allemaal fijne dagen en een voorzitter.